Jasper met het NOS Journaal. Vanuit Iran zijn opnieuw raketten en drones gelanceerd. Onder meer Israël, Saudi-Arabië en Kuwait melden dat ze projectielen hebben neergehaald. Er zijn vooralsnog geen berichten over doden of gewonden. Ook in Bahrein en Jordanië klonk kort geleden het luchtalarm. De autoriteiten droegen burgers op naar de schuilkelder te gaan. Het is onduidelijk of er in die twee landen Iraanse drones of raketten zijn neergehaald. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn inmiddels ruim 1300 burgers gedood... door Israëlische en Amerikaanse luchtaanvallen. Het lijkt erop dat een Kamermeerderheid instemt met het inzetten van het marinefregat Evertsen ter bescherming van bondgenoten. Dat bleek na een technische briefing in de Kamer... waar politici dinsdag vragen konden stellen aan experts. Er zijn zorgen over de risico's, maar de meeste Kamerleden denken dat het niet anders kan... De inzet duurt in principe een paar weken. Morgen vergadert de Kamer weer over de inzet van het marinefregat chipmachinefabrikant ASML mag uitbreiden. De Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdagavond groen licht gegeven... voor de bouw van een grote nieuwe campus in Eindhoven. Daar moeten uiteindelijk 20.000 nieuwe medewerkers aan de slag gaan. Veel partijen in Eindhoven vragen zich nog steeds af... of de stad zoveel nieuwe werknemers wel aan kan. Maar de economische voordelen gaven de doorslag. Begin 2028 kunnen de eerste 5000 medewerkers al aan de slag. Italië heeft een schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio gekocht voor 30 miljoen euro. Het is een van de hoogste bedragen die het land ooit betaalde voor een kunstwerk. Het portret van Monsignor, Maffeo Barberini werd in 1598 geschilderd. Op het werk is paus Urbanus de achtste te zien voordat hij daadwerkelijk paus werd. De Italiaanse staat onderhandelde meer dan een jaar met de eigenaar van het schilderij. Het werk van Caravaggio zal in Rome tentoon worden gesteld. Het weer, vannacht is het droog en een graad of 7. Vanaf de ochtend trekt er vanuit het westen wat regen over het land en staat er veel wind.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 I only wish you. het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. in dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me the him Watch the way we drop it in and mix time.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 Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and movement. Everybody get down with me. Grip it good. Hold on. Don't I, let go. Hold on to my hand.